Kees Groot met het NOS-journaal. De VS gaat een schadevergoeding betalen aan de nabestaanden van de aanval op een ziekenhuis van Artsen zonder Grenzen in Afghanistan. Ook wil het Pentagon helpen bij de wederopbouw van de kliniek in Kunduz. Hoeveel geld de Amerikaanse regering uittrekt is nog niet bekend. Een woordvoerder zegt dat in overleg met de getroffenen zal worden bepaald wat een gepast bedrag is. De kliniek van Artsen zonder Grenzen werd vorige week zaterdag getroffen bij een Amerikaans bombardement. Volgens de Afghanen waren er Taliban-strijders in het gebouw, maar de Amerikaanse bevelhebber noemde het later een vergissing. Deelname van Nederland aan het EK voetbal is verder uit zicht geraakt. In de pool van Nederland heeft Turkije met 2-0 gewonnen van Tsjechië. Oranje kan zich alleen nog plaatsen voor het toernooi in Frankrijk als Turkije dinsdag verliest van IJsland en Nederland wint van Tsjechië. Eerder op de avond won het Nederlands elftal nog wel van Kazachstan met 2-1. De Duitse regering heeft verrast gereageerd op de omvang van de demonstratie tegen het TTIP-verdrag in Berlijn. Volgens de politie namen er zo'n 150.000 mensen deel aan de demonstratie. Minister van Economische Zaken Gabriel waarschuwt in diverse Duitse media voor bangmakerij. Het handelsverdrag tussen de EU en de VS kan de welvaart en economische groei in Europa juist flink stimuleren, zegt hij. Twee jongens van 8 en 11 uit Breda worden al sinds dinsdag vermist. Ze waren buiten aan het spelen, maar kwamen niet thuis toen het etenstijd was. De moeder van de jongens sloeg dezelfde dag nog alarm. Volgens de politie is geen Amber Alert uitgedaan... omdat er geen aanwijzingen zijn dat de broertjes in levensgevaar zijn. Waarom de politie dat denkt, wordt niet bekendgemaakt. De jongens waren voor ze werden vermist aan het spelen in de wijk Eipelaar in Breda. Het weer, het blijft vannacht grotendeels onbewolkt. Eh, het kan een graad gaan vriezen. Morgen is het opnieuw zonnig, maar wel kouder dan vandaag.